Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Wil je met de trein van Rotterdam naar Den Haag of andersom? Let dan even op, want de hele dag rijden er minder treinen. Komt door een kapotte wissel die voorlopig niet kan worden gemaakt, vertelt ProRail. Het initiële plan was om vandaag overdag al, al het herstel uit te voeren. Eh, dan konden we mooi voor de avondspits klaar zijn, maar dat gaat niet lukken. We hebben niet het personeel kunnen vinden om dit herstel zo snel mogelijk uit te voeren. Daardoor moeten we het helaas gaan uitstellen. We hopen dat vanavond of vannacht wel te kunnen uitvoeren. Zodra de wissel weer werkt duurt het nog zo'n anderhalf uur voordat alles weer volgens de dienstregeling rijdt. Ruim een miljoen mensen hebben gekeken naar de tv-uitzending gisteravond voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Daarin werd ook de eindstand van de Giro 555 actiedag bekendgemaakt. Bijna 89 miljoen euro is er gedoneerd. In Amsterdam maken ze zich klaar voor Ajax Union Berlin, de Europa League wedstrijd vanavond. Op verschillende plekken, zoals de Dam en rond het stadion, mogen agenten checken of mensen bijvoorbeeld vuurwerk of wapens op zak hebben. Ook wordt volgens burgemeester Halsema strenger gecontroleerd op bivakmutsen. En een Eureka-moment op de Universiteit van Utrecht. 15 jaar lang hebben ze daar data verzameld over twee groepen chimpansees in Zambia. En wat blijkt? Chimpansees leren elkaar hoe ze op verschillende manieren kunnen vlooien. Deze onderzoeker is helemaal blij, want nu weten we dat apen net als wij verschillende culturen met hun eigen gewoontes hebben. Alle chimpansees, alle apen, die vlooien. Dus je zul je, dat zul je ook wel zien in het dierentuin in Nederland. Maar het gaat dus nu vooral om ehm, de specifieke vormen die ze daar uh, aan hangen. Dus dat ze dat afkijken van elkaar welke vorm er bij een bepaalde groep dus eh, hoort. En je hebt daar ook een eh, soort influencers bij. Die zorgen dat een bepaalde stijl van hoe het dan gedaan wordt, dat die door wordt gegeven naar de rest van de groep. Apen lijken nog meer op mensen dan we al dachten, is dus de conclusie. Het weer bewolkt met hier en daar een kleine bui. Later vanmiddag kan het vanuit het westen gaan regenen. Het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. De A10 is na een ongeluk ook weer vrij bij de Koentunnel op de Ring Noord. Richting Den Haag en Rotterdam heb je nog wel iets meer dan 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. AWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Ja, ik moet naar mijn werk, maar mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, wat er ook gebeurt, de beste hulp is altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland standaard af met 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?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 Use the curves in my body for your motivation. Skip the petty no need for complications. Use what takes make sure I reach my destination. You better leave a good impression before you hit the door. Cause you don't want me talking about your business on the low. If you show it up, I have to put you in my schedule. So you better put it on me when it's time to go. No turning back from this party. What you doing enough to conflict? Hey, ain't no coming down from this time.